Toen die door hadden dat ze in de gaten werden gehouden gingen ze er vandoor en gooiden pakketten overboord. De kustwacht ging schietend in de achtervolging. Daarbij werd een van de vijf opvarenden geraakt. De vier andere verdachten zijn aangehouden en overgedragen aan de politie op Curaçao. Bij de actie is verder meer dan 1600 kilo drugs in beslag genomen, vermoedelijk cocaïne. Bij een brand in Hurwenen bij Saltbommel is asbest vrijgekomen. De brand woedde in een champignonkwekerij. Er zijn geen gewonden. De brandweer waarschuwt mensen om asdeeltjes niet aan te raken. Er wordt nog onderzocht hoe ver het asbest verspreid is geraakt. Directe omwonenden hebben een bericht van de gemeente gekregen. Op een vleeskuikenbedrijf in Friesland is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen worden 105.000 dieren afgemaakt. In een ring van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. Rond het bedrijf in Minnatscha bij Franeker liggen nog twee andere vlees, vleeskuikenbedrijven van dezelfde eigenaar. Deze bedrijven worden de komende weken extra goed in de gaten gehouden door de Voedsel- en Warenautoriteit. De huidige vogelgriepuitbraak heeft in Nederland al miljoenen dieren het leven gekost. Engeland is door naar de finale van het EK voetbal voor vrouwen. De ploeg van Sarina Wiegman won gisteravond met 4-0 van Zweden. Vandaag is de tweede halve finale tussen Duitsland en Frankrijk. Het weer, vannacht zijn er opklaringen. Alleen in het noorden is er een kleine kans op een bui. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 13 graden. Overdag zijn er perioden met zon. Ook ontstaan er stapelwolken. In het noorden blijft de kans op een enkel buitje bestaan. Het wordt 19 tot 22 graden. En er waait een matige noordelijke wind.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 Je zegt ik wil er tegen vechten. Ik moet zo snel als kan weer door. Terwijl mijn hele leven stilstaat, ik hoop dat je me hoort. for stars standing beside you. There's a fever burning. 9. be mine. your days and your nights get a little bit colder.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 zomer is jouw keuze ZFM. bar. Meet me at the bar. She say, why you bar? bar? Bitch, I'm a dog. Rose winning bottle bar. Let the shit park, park. I ain't with the Twitter shit. I let it spark.